Michel Koenen met het NOS-journaal. In TBS-kliniek De Kijverlanden in Rotterdam woedt een brand. Volgens de veiligheidsregio is die in een cel van een cliënt. De verdieping wordt ontruimd. Of er gewonden zijn is nog niet bekend. Het ministerie van Defensie beschouwt de zaak van Marco Kroon als afgesloten. Minister Bijleveld en de drager van de militaire Willemsorde... hebben gisteren volgens Defensie een goed gesprek gehad over de commotie van de afgelopen tijd... De kroon zei dat hij in 2007 in Afghanistan een Taliban-strijder heeft gedood zonder dat te melden. Daar is geen bewijs voor gevonden. Na de verklaringen van Kroon was er onrust ontstaan onder het korps commandotroepen. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen omdat ouders hun kinderen niet laten vaccineren. Steeds meer ouders denken dat vaccineren schadelijk is voor het kind, ook al blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat dat niet zo is. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff zegt dat er daarom misschien een vaccinatieplicht moet komen. Ook vindt hij dat onderzocht moet worden of niet ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de kinderopvang of naschoolse opvang. D66 voelt ook veel voor dat idee. Johan Bruineel moet de Amerikaanse overheid omgerekend 1 miljoen euro terugbetalen. Het gaat over de periode dat de Belg teamleider was bij de US Postal ploeg van Lance Armstrong en er volop doping werd gebruikt omdat de ploeg werd gefinancierd met Amerikaans overheidsgeld moet dat worden terugbetaald. Armstrong, die het dopinggebruik uiteindelijk toegaf, moest eerder ruim 6 miljoen euro terugbetalen. En in Siberië is uit de gesmolten permafrost een veulen opgegraven van zo'n 40.000 jaar oud. Wetenschappers noemen het een unieke vondst. De donkerbruine vacht is nog intact, net als de manen, de staart en de organen. Het weer nog. Vanuit het westen wordt het overal bewolkt. Ze kan het regen vallen. Later op de avond droger, maar daarna weer nieuwe buien met kans op onweer. Morgen wisselend bewolkt, vooral aan de kust wat buien. Soms met onweer. Het wordt dan 16 tot 19 graden.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 En Why We're Here hoor je tot aan het nieuws van 8 uur. En dat huiskamerconcert is in september 22e wel te verstaan. Het gaat over wat wij denken als we de maan zien, want daar gaat het over, dit liedje. En natuurlijk straks nog veel meer bij Alternative FM na 8 uur. I get up at 4 in the morning and I'm peering out my bedroom window outside the house where no one's living. There's a woman sitting looking up at the sky. pictures of the moon's eclipse in her white bathrobe in a dreamlike glow, and she doesn't notice me watching her hide implicitly underneath the shiny stars. Here we are, two perfect strangers. should cast its shadow into this is why we're here.